Clemens Peters met het NOS Journaal. In Islamabad in Pakistan zijn de gesprekken over een langdurig bestand tussen Iran en de VS begonnen, melden diverse media uit die landen. Volgens persbureau Reuters heeft de Amerikaanse delegatie met Iraanse functionarissen gesproken, onder het toeziend oog van bemiddelaar Pakistan. De Amerikaanse delegatie bestaat uit vicepresident Vance, speciale gezant Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump. Voor Iran zit onder meer de minister van Buitenlandse Zaken aan tafel. Iran stelde vooraf eisen aan de gesprekken. Zo wil het land dat de Israëlische aanvallen op Libanon moeten stoppen. Er zouden vandaag meerdere Amerikaanse marineschepen door de staat van Hormuz hebben gevaren. Iran sloot de nauwe zeestraat aan het begin van de oorlog met Israël en de VS af. Omdat het een groot deel van de wereldwijde oliebehoefte daardoorheen gaat, is de olieprijs sindsdien flink gestegen. Iran ontkent dat er Amerikaanse marineschepen door de straat van Hormuz hebben gevaren. In het Verenigd Koninkrijk is een man aangeklaagd voor de bootramp van afgelopen donderdag. De man van 27 van Soedanese afkomst zou de boot hebben bestuurd... die voor de Franse kust omsloeg in het kanaal. Vier migranten verdronken, twee mannen en twee vrouwen. Ze sloegen van boord toen ze aan boord probeerden te komen van de opblaasbare boot... die al op het water was. Ze werden meegesleurd door gevaarlijke stromingen. Een van de verdachten die terecht staat voor de kunstroof in het Drents Museum in Assen... heeft geen deal gesloten met justitie. Dat bevestigt zijn advocaat na een bericht van RTL Nieuws. De man ontkent volgens zijn advocaat dat hij de Roemeense kunstschatten uit het museum heeft gestolen. Dinsdag gaat de rechtszaak over de roof van de Roemeense kunstschatten van start.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 I'm mad, but I ain't stressing. True friends, one question. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no loss. Oh yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams, what's the yams? The yam is the power that beat, that beat, that beat, that beat, that beat, that beat. You can smell it when I'm walking down the street. Oh yes we can, oh yes we can. I can dig rapping, but I rap it with a ghost rider. What the fuck happened? Oh no! I swore I wouldn't tell, tell, tell, tell. tell. But most of y'all sharing bars like you got to buy the bunk in a two-man sale. A two-man sale. Something's in the water. Something's in the water. And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucking bum. Oh yeah? Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta, black man taking no loss. Oh yeah? Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. when you got the yams. mouth, mammy fucker. I was gonna kill a couple rappers, but they did it themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city, everybody screaming Compton. I should probably run from mayor when I'm done, to be honest. And I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court, building whoa, whoa. Oh yeah, fuck the judge, I made it past 25, and now I was a little nappy-headed nigga with the world behind him. Life ain't shit but a fat vagina screaming, Annie, are you okay? Henny, are you okay? with the gold play, straight from the bottom. belly beast, from a peasant to a prince to a motherfucking king. Oh yeah, bitch, where you and I was. By the time you hear the next pop, the funk shall be within you. Now I run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off. King culture, black man taking no losses. Oh yeah, bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King culture, everybody wanna cut the legs off. Zo, even de radio eh, afstemmen op ZFM. 106.9 in de eten DHB Plus op kanaal 9A. In de hele regio tot aan eh, Amsterdam aan toe te ontvangen. Dus ook eh, op je autoradio. En verder op ons tv-kanaal 40 van Sigo En 1367 van KPN vind je onze tekst-tv-uitzending... met daaronder het radiogeluid. Wat een lekkere single's zo aan het begin van het derde uur. En eigenlijk zou ik wel wat vaker deze muziek willen draaien, maar het mag niet, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. Dus we hebben heel streng beleid hier eh, bij ZFM. We zeggen, Rob, draai die nou niet te vaak, maar wel lekker King Kanta van eh, Kendrick Lamar. hoor je als eerste na het nieuws en weer van 4 eh, uur. Zo dadelijk gaan we naar Engeland als we verbinding kunnen krijgen. In ieder geval met uh, Want hij is vandaag autocoureur daar op het legendarische circuit Cadwell Park in eh, Engeland. En eh, we gaan zo, zo, dadelijk proberen verbinding met hem te krijgen. En eh, wat hij te vertellen heeft, onder meer over Max Verstappen. Want Jan hoorden we daar net over. Nou, we hebben Jos er zelfs van de week over gehoord. Dus wat gaat er gebeuren met Max Verstappen in de Formule 1? En uiteraard eh, zijn, eh, zijn eh, maatje die weggaat vanaf 2028. Daarover straks meer. Maar eerst gaan we gewoon weer even lekkere muziek draaien in derde uur. Hier is Jody Watley en Looking for a New Love. world to me tijd, hè? Deze van Jody Watley en Looking for a New Love. Zo, dadelijk gaan we dus naar Engeland toe, naar eh, onze collega Randall Lawson, bekend van de Pit Report. Elke zaterdag zo rond en nabij kwart over vier. En eens even kijken of hij in een auto zit of hij aan het race is daar op uh, Cardwell Park. Dat hoor je naar deze van The Jacksons. that night I kissed, I love goodbye. times. Blame on a boogie. Don't you blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times.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 En ja, de auto heeft toch wel behoorlijke schade aan de voorzijde. Momenteel zit hij dus bij racecontrole om het ongeval te bespreken wat er allemaal gebeurd is. We proberen hem zo dadelijk toch nog eh, te bereiken. Maar eh, ja, dat kan wel even twee platen duren. Dus ik heb gewoon weer even twee platen uitgekozen. En dan gaan we naar luisteren. Hier is een eh, nieuwe single. bij de Zandvoortse Radio volgen wij uiteraard ook de hitparades en de tipparades. En het eh, valt ons op dat eh, dit soort muziek gewoon helemaal in eh, gaat komen. En vandaar ook lekker gedraaid zo op de zaterdag door Frankie Rizzardo en Shinjuku. Zo dadelijk hopen wij te spreken met uh, Randall Olsen die op racecontrol zit in verband met een, ja, een aanrijding met een andere auto tijdens de race daar in Engeland. Met de eh, Rendel gaat het sowieso goed. Auto wat minder. Daarover eh, straks, eh, als we verbinding hebben natuurlijk meer. Maar eerst gaan we weer even lekker een plaat draaien. Hier is de single waar we nog altijd blij van worden. Die van Robin S. you got to show me love. Daarna hopelijk Rendel Lawson. Nou, dat zijn niet de berichten waar wij hier bij ZFM op zitten te wachten. Vanaf eh, Cardwell Park, eh, waar uh, Rendel dit weekend race of zou racen. Want ja, het zit er voor hem op het weekend. Helaas heeft hij een ongeval gehad met zijn auto. Met hemzelf gaat het goed. Maar met de auto veel en veel minder. Dus we kunnen ook verder geen contact meer leggen met hem. Want Race Control, daar zit hij nu. En ja, dat gaat nog wel even een tijdje duren. Wij gaan muziek draaien. Music is a world within itself, with a language we all understand. With an equal opportunity for all to sing, dance, and clap their hands. Well, just because a record has a groove, don't make it in the groove. But you can tell right away, Dr. A, when the people start to move. pioneers. That time will not allow us to forget now. But as Basie Miller said to Moe and the King lost her due. And with a voice like Alice ringing out, there's no way the band could lose. You can feel it. enorm balen voor eh, collega Rendel Lawson eh, daar op eh, Cadwell Park. Dat hij een, een, aanrijding heeft gehad met een andere auto. Zelf gaat het allemaal goed, maar de auto niet. En hij had zich zo verheugd op dat hele weekend daar op dat leuke circuit in Engeland. En mooie auto, ook dat. Maar het is nu even een minder mooie auto. Wordt wel weer, goed, komt wel weer goed. Maar ja, toch heel vervelend dat we dat nieuws zojuist hebben gekregen. Dus vandaag geen pit reports, het uh, wekelijks praatje omtrent de autosport. Eh. slaan we dan eh, even over, of althans, dat plaatsen we gewoon volgende week. Doen we dat weer zo rond en bij kwart over vier. Betekent wel iets meer tijd voor muziek, waaronder des van Kim Carnes. sweet surprise Her hands are never cold got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you. All the better just to please you. She's precocious. throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you.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 She'll expose you. lekkere muziek op deze zaterdagmiddag 11 eh, april 2026. En eh, ja, tot aan 5 uur, hè. Zandvoort op zaterdag. En daarna Fred, want hij is er gewoon weer, hoor, met eh, een nieuwe entertainment voor jou tussen 5 en 7. Dat is zo duidelijk. 1951. slap of a hand, he had landed as an only son. His mother and father said, What a lovely boy. We'll teach him what we learned. Oh, yes, just what we learned. We'll dress him up warmly and we'll send him to school. It'll teach him how to fight to be nobody. Ik hou er wel van. Hopelijk jij ook, hè, van deze klassiekers. We hebben even tijd ervoor om eh, die eh, lekker te draaien. En door Gold hoor je met de Lonely Boy. Helaas eh, heeft SP Zandvoort vandaag verloren. De wedstrijd thuis tegen Castricum eindigde in 0 tegen 3. En volgende week een belangrijke wedstrijd tegen Beverwijk. dus dan gaan we daarheen. En dan eh, ja, hopen we de na-competitie eh, niet eh, te hoeven spelen. Maar ik begreep vanuit dat dat waarschijnlijk wel het geval gaat worden. We hebben weer contact met Piet Pijper, ook volgende week weer. actieve bommenwerkers, uh, werpers. Je hoorde de B-52's en eh, de Love eh, Shack. Vandaag was het open dag bij het Kennen met thuis uh, hier in Zandvoort. Maar we moeten even melden dat het helaas vaak voorkomt dat huisdieren worden gedumpt. Vaak zijn ze verwaarloosd, nerveus en verward. Geen dier verdient het om zo behandeld te worden. Als lid van de dierenbescherming maak jij het verschil... en geef je deze dieren wel de hulp die ze nodig hebben. Met jouw steun geeft eh, de dierenbescherming hun de zorg en de warmte die ze verdienen. Word jij ook lid? Ze zijn op zoek naar 310 leden dit jaar. Meld je aan op eh, dierenbescherming.nl en word lid eh, voor de dieren die zomaar gedumpt worden. en eh, Alive en eh, Kicking. Zo is het maar net. Nou, we in de Zandvoortse Courant eh, dat... ja, en dat hebben we ook gezien trouwens, gewoon op tv. Bij de postcode loterij Miljoenenjacht was Zandvoort... een van de plaatsen van de tien die aanwezig waren in een vak... 100 mensen, 50 kandidaten die mochten strijden om misschien wel die 5 miljoen. Helaas is dat niet gelukt. Maar eh, wel eh, drie Zandvoorters eh, vielen in de prijzen. En die hebben leuke prijzen gekregen. Naast de tablet die ze hebben gehad van Samsung... hebben ze ook nog nou, één kandidaat volgens mij 2000 euro gewonnen. Die ehm, ging helaas niet door bij de laatste vijf naar de laatste twee plekken. Maar het scheelde heel weinig. En een andere mevrouw heeft gewonnen een auto, Fred. Jazeker. De BMW ging ook naar Zandvoort toe... En er was nog een kandidaat eh, die eh, het koffernummer eh, juist had. En die had dan ook een leuk geldbedrag gewonnen. Uiteraard alle winnaars. En ik was er zelf ook bij, dat zeg ik er maar even bij. Van harte gefeliciteerd en ik hoop dat jullie lekker kunnen genieten van de prijzen. Wij hebben in ieder geval een hele leuke uitzending daar, van, daar gehad. En de mooie opwarmen die wij hebben gehad, Fred... die sluit wel een beetje aan bij uh, Entertainment View. Want ze warmden ons op een uur voordat de uitzending eh, begon... met eh, de plaat van eh, Marco Schuitmaker en de Engelbewaarder. Ja, echt waar. Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in mijn auto en voel me bevrijd.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 dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet het ook, en dat zo'n engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens gered. Ik kan het weten ik ben er zelf eens door. En als je kijkt in de studio van ZFM eh, wil nemen, dat kan heel makkelijk, hè? Via zfm-live.nl kan je zo dadelijk ook naar Entertainment for You kijken. En uh, hij is er alweer, Fred Hij, want eh, ja... Fred, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. ja, je hebt natuurlijk weer een leuk programma straks tussen 5 en 7. Ja, ik, ik hoop het in ieder geval. Ik hoop het ook. ja, <laughs> daarom geef ik de mic even aan jou, want... Ja, wat eh, kunnen de luisteraars eh, vanmiddag allemaal verwachten bij jou tussen ja, 5 en 7? Nou, we zijn in ieder geval eh, in afwachting van Dave van der Dam. hij is al een keer hier, hier geweest met Geen Bommetje. Geen bommetje? Ja, dat is, dat mooie een cd'tje met die gele eend waar die dan met dat pak in zit. Oh, ja, ja, ja. Nee, die ken ik. <laughs> En eh, hij heeft een eh, nieuwe single en eh, die heet Niet graaien, maar zwaaien. <laughs> Oké, ja, dat belooft heel veel goeds, ja, ja, en, en tevens ook gelijk zijn uh, een nieuwe single. lekker joh, lekker man. Lekker man, <laughs> heerlijk. En René Becker, ook geen onbekende in de Nederlandse business. ja, gaan we ook eventjes bellen. En hij heeft zijn eh, singeltje eh, uitgebracht met Mijn Club. En over welke club dat het gaat, dat horen we dadelijk. Eh, Mickey van Wijk gaan we bellen over de nieuwe single Onderweg naar jou. En Rob Valon gaan we ook bellen. En zijn nieuwe single heet Kom terug. Oké, nou leuk dat je al die artiesten steeds in je programma kan krijgen, Fred. Ja, dus ja, ja zeker dat ze ook eh, bereid zijn om dat eh, te doen. Oh en, ja, dat eh, doen we het voor, zeg ik altijd. Ja, en zij zijn er ook blij mee natuurlijk. Een beetje promotie voor de muziek. Ja. Dus het gaat van beide kanten goed. Is straks weer bij Entertainment for You. Heb je daar tussendoor nog tijd voor een andere plaats? Bijvoorbeeld een verzoekplaats? Ja, een verzoekplaatje is altijd welkom. En eh, dat eh, kan onder eh, www.zfmartiesten.nl. Dus www.zfmartiesten.nl. En dan moeten we ergens op klikken. Ja, en dan zie je rechtsboven zie je, uh, aanvraag verzoekplaat. En dan kun je daar eventjes op klikken en dan komt het mailtje vanzelf hier bij mij. Nou, dat zou ik zeker gaan doen. zfmartiesten.nl En vraag jouw favoriete plaat aan bij Freds. Want hij is gelukkig weer in de studio. Fred, heel veel plezier. Ja, dankjewel. En ik zeg tegen de luisteraars, eh, ik ben er volgende week weer. En uh, kijk of er dan weer even iemand tegenover mij zit. Heb jij volgende week wat te doen tussen 2 en 5? Ik eh, ben er helaas niet bij. Helemaal niet? Ook niet na 5 uur? Nee, ik ben een, een dagje vrij. Hmm, oké. Nou... Heel veel plezier dan, eh, Fred. Ja, dank je. We gaan gewoon op zoek naar een nieuwe, eh, nieuwe <laughs> mede-presentator. Heb jij zin? Eh, doe even een mailtje naar Ga Gewoon buiten voor de deur staan, je trekt gewoon een naar binnen. Het is maar een geintje hoor. ah, zeker. René Schuurmans, de laatste voor het nieuws weer van uh, 5 uur. Bedankt voor het luisteren, hele fijne zaterdagavond. En ik zeg tot volgende week voor... Zandvoort op zaterdag met heel veel zon op de radio. Een lach, een groet, een blij gezicht. Een vogel zwevend naar het licht. Oh, het lijkt zo gewoon. Maar het is toch bijzonder. Een kind dat lacht en naar je zwaait. De wind die door de bomen waait. Oh, het lijkt zo gewoon van een kind.